Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. En op Curaçao het parlement aangespoord om alsnog een diepgaand onderzoek te laten doen... naar berichten over corruptie binnen de regering van premier Schotten. Aanleiding is een rapport van oud-GroenLinks-leider Rozenmuller. Daarin staat dat er twijfels zijn over de integriteit van Schotten... en zeker twee ministers in zijn kabinet. Een oproep van Rozenmuller aan Curaçao om die zaak te onderzoeken is door het parlement van het eiland al meteen afgewezen. En ook de oproep van de Kamerdelegatie viel niet goed. Ook vandaag wordt er in Griekenland weer geprotesteerd tegen de bezuinigingen. De staking van vandaag moet de grootste worden sinds het begin van de financiële crisis. De vakbonden hebben opgeroepen tot een tweedaagse staking. Ze vertegenwoordigen ongeveer 4 miljoen Grieken. De vier diensten legden maandag al het werk al neer en het vuil wordt ook al dagen niet meer opgehaald. Donderdag stemt het parlement over de bezuinigingen. Premier Rutte en minister Schultz van Hagen beginnen vandaag aan een driedaags bezoek aan Rusland. Ze zijn uitgenodigd door president Medvedev. Rutte spreekt de komende dag in Moskou met Medvedev en premier Poetin. Morgen staat in Sint-Petersburg onder meer een bezoek aan het museum De Hermitage op het programma. Met Schultz gaat hij ook kijken bij de stormvloedkering die met Nederlandse inzet is gebouwd. Naast de leden van het kabinet gaan ook vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven mee... onder leiding van voorzitter Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Engelse schrijver Julian Barnes heeft de Man Booker Prize gewonnen met zijn boek The Sense of an Ending. De auteur werd al drie keer eerder genomineerd voor de prijs, maar dit jaar won hij hem voor het eerst. Het boek is erg kort, maar volgens de juryleden toch erg goed leesbaar. De Booker Prize is de belangrijkste prijs in de Engelstalige literatuur. Het weer aan de kust enkele buien. Landinwaarts overwegend droog. koelt in het binnenland af naar 5 graden.